Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op het vliegveld van de Zuid-Koreaanse stad Muan is een passagiersvliegtuig neergestort. Zeker 62 mensen zijn om het leven gekomen, maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Het toestel uit Bangkok zou tijdens de landing van de baan zijn geraakt en tegen een muur zijn gebotst. Aan boord van het toestel waren naar verluid 175 passagiers en 6 bemanningsleden. Twee mensen zouden zijn gered. Waarnemend president Choi is onderweg naar de rampplek. Er is tot nu toe ruim 600.000 euro opgehaald... voor slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Maagdenburg in Duitsland. Vorige week reed een automobilist daarin op een druk bezochte kerstmarkt. Vijf mensen kwamen om het leven en meer dan 200 anderen raakten gewond. Maagdenburg heeft een rekening geopend om slachtoffers financieel te ondersteunen. Later wordt gekeken hoe die donaties verdeeld kunnen worden... Een vliegtuig dat onderweg was van Oslo naar Amsterdam... heeft gisteravond kort na vertrek een noodlanding gemaakt. Aan boord van het KLM-toestel was een hard geluid te horen... zegt een woordvoerder van KLM. Daarom is besloten om uit te wijken naar het vliegveld van Torp... in het zuiden van Noorwegen. Het toestel kwam daar in het gras terecht. De 182 mensen die aan boord waren... zijn met bussen terug naar Oslo gebracht... Een ingezonden stuk van Elon Musk heeft tot een ruil geleid bij de Duitse krant Welt. In de krant wordt een artikel van Musk gepubliceerd waarin hij het opneemt voor de AFD. Delen van die partij zijn door de Duitse inlichtingendiensten als rechtsextreem gekwalificeerd. Een deel van de redactie was fel tegen de publicatie... en het hoofd van het opiniekartern heeft vanwege het stuk ontslag genomen.